Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De autofabriek van VDL Netcar in Born wordt gedeeltelijk omgebouwd tot een hal... waar materieel voor defensie wordt geproduceerd. Minister Brekelmans wil daarmee minder afhankelijk worden van bedrijven buiten Europa. Wat er straks bij Netcar wordt geproduceerd is nog onzeker. Mogelijk gaat het om drones. De autofabriek in Limburg ging een jaar geleden dicht. Bijna 3500 mensen verloren hun baan. Vakbond CNV denkt dat het zeker een jaar duurt voor de fabriek voor Defensie kan produceren. Een groep Europese landen werkt volgens de Financial Times aan een plan om de rol van de VS binnen de NAVO over te nemen. Op die manier zou voorkomen moeten worden dat er chaos ontstaat als de VS zich plotseling terugtrekt uit het bondgenootschap. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zijn bij de plannen betrokken. In het voorstel zouden toezeggingen staan over het verhogen van de defensieuitgaven... en de opbouw van militaire capaciteit. De bedoeling is om het voorstel voor de NAVO-top deze zomer in Den Haag te presenteren. Op de Londense luchthaven Heathrow wordt het vliegverkeer weer opgestart na de grote stroomstoring. Dat is sneller dan verwacht. Eerder werd gezegd dat er vandaag normaal geen vluchten meer zouden gaan. Door een tijdelijke oplossing is nu een deel van de stroomvoorziening hersteld. De verwachting is dat het vliegverkeer morgen weer volgens schema verloopt. Heathrow kwam vannacht zonder stroom te zitten door een brand in een transformatorstation. Omdat ook de backup niet werkte, werd al het vliegverkeer stilgelegd. Robin Veldman is de nieuwe trainer van voetbalclub Heerenveen. Hij is de opvolger van Robin van Persie en tekent een contract tot en met 2027. Veldman was jarenlang jeugdtrainer bij Heerenveen. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking met in het zuiden kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen zon en wolken bij maximaal 18 graden. Aan het eind van de middag kunnen een paar pittige buien voorkomen.